Leden van het Europees Parlement hadden haar vorige week scherp ondervraagd... omdat ze haar belangen in een adviesbedrijf niet had gemeld. Ook waren er twijfels over haar capaciteiten. Bulgarije komt nu met een nieuwe kandidaat. Ook Nelly Kroes slaagde er vorige week niet in om het Europees Parlement te overtuigen. Ze wordt vanmiddag opnieuw gehoord. De Stichting voor Ideële Reclame, Sieren, begint vandaag de campagne Aardige Mensen... Volgens Sieren vinden veel Nederlanders dat mensen aardiger moeten zijn tegen onbekenden. Tegelijkertijd wordt 17% van de Nederlanders achterdochtig als een onbekende vriendelijk doet. In de campagneuitingen zijn aardige mensen te zien die door anderen niet begrepen worden. Twee jongens van 18 en 19 jaar hebben zich vrijdagavond in een ziekenhuis in Nijmegen ernstig misdragen. Ze hadden met hun scooter een voetganger aangereden. En omdat ze ook zelf gewond waren, werden ze met slachtoffer overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum sint Gradboud. Daar bedreigden ze een arts en een verpleegkundige. Familieleden en bekenden van de verdachte kwamen verhaal halen. Agenten moesten de groep buiten de deur houden. Het slachtoffer van de aanrijding is overleden. Het Amerikaanse leger is begonnen met het afwerpen van voedsel en water boven Haiti. Aanvankelijk had minister van Defensie Gates zich daar nog tegen verzet. Hij was bang dat het afwerpen van water en voedsel zou leiden tot ongeregeldheden en plunderingen. De Verenigde Staten zetten vandaag nog eens 2000 mariniers aan land. Ze voegden zich bij de 1000 Amerikaanse troepen die er al zijn. Scheepsgroeven- en scheepsmotorenfabrikant Wärtsilä schrapt 570 arbeidsplaatsen in Nederland. Dat is meer dan een derde van het totale aantal arbeidsplaatsen. De klappen zijn het grootst in Zwolle en Drunen. Dochteronderneming DTS in Zwolle gaat helemaal dicht... en bij de scheepsgroevenfabriek in Drunen verdwijnt de productie.